Mexico staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers van media gedood. Dat hogere aantal komt onder andere door de oorlog in Oekraïne. Daar werden acht journalisten gedood. Na het verlies van Marokko op het WK voetbal zijn supporters in verschillende steden de straat op gegaan. Dat verliep grotendeels gemoedelijk, maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Amsterdam werden onder meer drie minderjarigen aangehouden. In Rotterdam zijn verspreid over de stad 14 aanhoudingen verricht. In België, in Brussel en Antwerpen sloeg de sfeer om. Daar werd traangas en een waterkanon ingezet. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt Omroep Zeeland. Drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Waarschijnlijk kwam het via de haven van Antwerpen naar Vlissingen. De drugs waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf... dat volgens het OM niks met de cocaïne te maken had. De vangst is inmiddels vernietigd. De Amerikaanse Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd. Nu met een half procentpunt. De afgelopen vier keer was de stijging steeds driekwart procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager, omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Waarschijnlijk verhoogt ook die de rente. Het weer. Het KNMI heeft de code geel afgegeven voor gladheid.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 ik douche en dan aan niks denk. Zo lijkt het leven, lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even, lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu.